Levi van Eck met het NOS-journaal. In het Duitse attractiepark Europa Park heeft een grote brand gewoed. Het is ontruimd, er zijn geen gewonden gevallen. Twee themagebieden Nederland en Noorwegen zijn geheel verloren gegaan. Het vuur brak uit bij een grote hal in het themagebied Nederland... en sloeg daarna over naar het Scandinavische deel van het park. Zo'n 25.000 mensen bezochten het park vandaag. De ontruiming verliep zonder problemen. Van de Ieren die hun stem hebben uitgebracht in een referendum... heeft ruim 66 procent voor het versoepelen van abortus gestemd. De opkomst was bijna 65 procent. Nu mag in Ierland een zwangerschap alleen worden beëindigd... als het leven van de moeder in gevaar is. Als de nieuwe wetgeving er is, komt de grens voor abortus op 12 weken. De Ierse premier noemde de uitkomst van het abortusreferendum... het hoogtepunt van een stille revolutie. De Amerikaanse astronaut Ellen Bean is overleden... Hij was in november 1969 de vierde ruimtevaarder die voet op de maan zette. Op de maan werd, naast het eerste maanwagentje en een paar filmrolletjes... ook de vlag van Beans middelbare school achtergelaten. Ellen Bean is 86 jaar geworden. Titelverdediger Real Madrid heeft voor het derde jaar op rij de Champions League gewonnen. De Spaanse recordhouder won in Kiev voor de dertiende keer de belangrijkste Europese prijs... door Liverpool met 3-1 te verslaan. Voor de Spanjaarden scoorde Bill twee keer. Eén keer met een mooie omhaal. De tweede keer door een blunder van de Engelse keeper Karius. Die laatste had geen goede avond, want ook bij de eerste goal ging, hij in de fout. Bij het uitgooien wierp hij de bal tegen het uitgestoken been van Madrid-spits Benzema... waarna de bal in het doel terecht kwam. Het weer, het blijft vannacht droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Morgen wordt het met 26 tot 29 graden opnieuw warm en schijnt de zon geregeld.